7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het aantal inbraken en branden blijft dalen. Bij verzekeringsmaatschappijen kwamen vorig jaar 35.000 meldingen binnen van inbraak en 100.000 van brand. Dat is een daling van ruim 14 procent. Het aantal inbraken daalde in bijna alle provincies, behalve in Limburg. Het kabinet heeft grote moeite om de afspraken over duurzaamheid na te komen. Twee jaar geleden spraken 40 partijen af dat in 2020 het aandeel duurzame energie op 14% moest uitkomen. Dat lijkt nu te blijven steken op 12%. Vooral door de lange procedures voor de bouw van windmolens en de aanleg van warmtenetten. Ook de energiebesparing door de industrie, de transportsector en huishoudens blijft achter met bijna de helft. Job de Ruiter, oud-minister van Justitie en van Defensie, is overleden. Als minister van Justitie in het eerste kabinet van acht was de Ruiter verantwoordelijk voor de legalisering van abortus. En als minister van Defensie in het eerste kabinet Lubbers moest de Ruiter het plan verdedigen om kruisraketten in Nederland te plaatsen. De Ruiter werd alom gerespecteerd om zijn kennis en deskundigheid. Hij was ook lang hoogleraar aan de VU. Job de Ruiter is 85 jaar geworden. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en op het mbo moeten de rekentoets gewoon blijven maken alleen op het VWO telt de uitslag mee voor het eindexamen. Dat is de uitkomst van een Kamerdebat over de omstreden rekentoets. De PvdA schaarde zich deze week in het kamp van de tegenstanders, waardoor er geen Kamermeerderheid meer voor was. De VVD wil nu dat de minister strenger gaat controleren of scholen het rekenonderwijs wel genoeg verbeteren. Volkswagen heeft in de VS de aanvraag van certificaten ingetrokken voor nieuwe dieselauto's. Volgens Volkswagen gaat het om vier dieselmodellen voor 2016... waarin Schumels software zit die bij de milieudiensten aangegeven had moeten worden. De certificaten zijn nodig voor de verkoop van de wagens. Volkswagen werkt aan nieuwe correcte certificaataanvragen. Ondertussen kunnen duizenden auto's die al naar de VS waren verscheept het land niet in.